speak to me live in Zandvoort. En jij bent erbij. love het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. just too good. mountainside a peace of mind. And I lay by the ocean making love to her with visions clear. Walk the days with no one near. And I return as chained and bound to you. Damn, I wish I was your. Heeft u het idee dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 Volgens de Raad maakt de SGP onderscheid tussen mannen en vrouwen op een manier die in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en de grondwet. Bij de SGP mogen vrouwen wel lid worden, maar ze worden niet op kieslijsten geplaatst. De SGP noemt de uitspraak van de Hoge Raad onbegrijpelijk en zegt dat die vooralsnog geen gevolgen heeft voor haar activiteiten. In het zuidoosten van Afghanistan is een NAVO-vliegtuig neergestort. Daarbij zijn drie militairen en een burger omgekomen. Er zaten geen Nederlanders bij. Volgens de Taliban is het toestel door opstandelingen neergeschoten, maar een woordvoerder van de Afghaanse regering zegt dat er sprake is van een technisch mankement. PvdA en SP zetten vraagtekens bij het plan van minister Hiers Ballin om de AIVD niet langer te verplichten mensen te informeren als ze zijn afgeluisterd. In de praktijk is dat nog nooit gedaan vanwege allerlei praktische en juridische bezwaren. De PvdA is verrast door het plan en vindt dat je afgeluisterde mensen wel moet informeren. Justitie heeft de Utrechtse TBS-kliniek van de Hoeve opnieuw op de vingers getikt. In de kliniek worden TBS-patiënten soms ingeschakeld om het personeel te helpen. Er zijn berichten dat medepatiënten tegen de grond worden gewerkt of vastgehouden als ze worden platgespoten. In november is de directie na soortgelijke incidenten ook al op de vingers getikt. Het weer nog droog en vooral vanmiddag op veel plaatsen zon.